Het maakt niet uit of het rechts of het links is Want dit is dus precies wat een jinx is Bepaal zelf of het iets of het niks is Maar dit is dus precies wat een jinx is Het maakt niet uit of het rechts of het links is Want dit is dus precies wat een jinx is Bepaal zelf of het iets of het niks is Maar dit is dus precies wat een jinx is Neem in mijn gedachtegang en mijn fiets had een wielklem. En ik zit ook met de titel en kom er maar niet uit. En yo, ik weet de plaat moet af en hey, zit onder mijn huid. Doe ik een oude tekst op deze track, dat maakt niet echt sens. Of ik noem het Jinxboy Anthem, maar dat begrijpt geen mens. Anyway, het gaat over het feit dat ik niet klop. Net als een greatest hits compilatie, zonder hits erop. Maar ik ben wie ik ben, vandaar dat ik niet stop. En dat idee klopt dan weer wel, waardoor deze shit niet klopt. Een big up voor en ieder die denkt dat het bij hun altijd misgaat. En als ze dat niet denken, dan is dat dus misplaatst. Kijk je naar de vlakte, zie je woud. Wil je zuur, krijg je zout. Geen warm, koud, doe je het goed, dan gaat het fout. Brainiac, boy. en dan zit het me bril met lang haar, niks Nexander de bisonier. Dat is niet echt het uiterlijk van een MC. Of CM, ceremoniemeester MC is wat ik ben. Wat ik doe, met of zonder franje, ik val toch niet op. Tussen Britse hooligans en het oranje viel nog niet op. Ik kwam al twee keer de jackpot, maar verloor het lot. En laat ik iets verpakt, dan gaat het toch kapot. Bepaal nou zelf of dat iets of het niks is. Maar dit is dus precies wat een jinx is. Het maakt niet uit of het rechts of het links is. Want dit is dus precies wat een jinx is. Bepaal zelf of het iets of het niks is. Maar dit is dus precies wat een jinx is. Het maakt niet uit of het rechts of het links is Want dit is dus precies wat een jinx is Bepaal zelf of het iets of het niks is Maar dit is dus precies wat een jinx is nog zo mijn best, gebeurt er toch weer iets wets. Mijn ex, een nieuwe vriend, mijn meisje, komt niet los van haar ex En dit joch wilde iets vast, van de zol tot de nek Was ik wat losse reflex dan had ik toch nog de seks Nu heb ik niks En eerlijkheid duurt het langst, maar duurt die langer dan een uur Is die al vet irritant, je wordt de feiten opgelicht En in je schatje beperkt, opmerking arbeidsongeschikt joh, want dit is wat niet werkt Je gezicht reflecteert de kern van mijn bestaan Het waarom, het wanneer, het blijven staan en het gaan Geef veel te veel bloot en hoop dan op wat terug. En wil je echt wat, verkopen ze je lucht. Fantasie is en Bailey, what the dilly baby? Shit, ik weet niet. ik voel al veel te veel problemen, stel me oprecht op en let wel op, ik ben die gast stel me kwetsbaar op en loop dan daar extra letsel op. Het is vast man en stom, maar voel me al te dom alsof je zonder geld een condoom op de wallen kom. Maar kan het andersom? Is de brainer. Ik kwam Jane tegen in café Weber bij de tweede Earl great thee. En hey, was een streber en ze wil iets van de leven. Zeker weten al de hele leven. Zocht even gelegenheden voor genegenheden. Ja, ik zag het. En ik had zeker zin. Dope vrouw, lieve meid van vertaal, skin. In het begin was het gezellig, alles was leuk. SMS, bioscoop en gelach en ge... Ik zag er mooi in wat parties verliezen met een rode Bacardi. Breeze voor kiezen, hard geplooien voor me kiezen. Oh, Brandje, het is al fijn, sfeer is vet als boterletters. moment zat ik drie bomen verder, het was echt wel relaxed. Eh, zeker ook de seks en maar. Ken je die scène uit uh, Fatal Attraction? Ik liet het gaan voor wat het was. Deed de das om, dat kwam van pas en ging kast. Hoezeer ik ook mingle, ik kom er niet vanaf. En nu ben ik zo single, mijn album komt niet af. bepaal hm, nou zelf of dat iets of het niks is. Maar dit is dus precies wat een jinx is. Het maakt niet uit of het rechts of het links is. Want dit is dus precies wat een jinx is. Bepaal zelf of het iets of het niks is. Maar dit is dus precies wat een jinx is. Het maakt niet uit of het rechts of het links is. Want dit is dus precies wat een jinx is Bepaal zelf of het iets of het niks is Maar dit is dus precies wat een jinx is Doe je doe je ding, je ding, zeker nog even niet weten. Leven geestelijk nog steeds in 1972. Dat is niet onvergevelijk, wel degelijk redelijk. Nou onredelijk en tevens recht evenredig vervelend. En artiestennaam begint met een B. Als in bekend brainpower, dan ben ik ja. En nee, het is geen bed. En tuurlijk, je houdt het niet voor je en je gooit je vraag eruit. Maar voordat je hem stelt, dan hoor ik al geluid. veelbelovend in twee talen en ruimt iedereen eruit. Maar hoe komt het dat je rapt? Want je ziet er niet zo uit. Oh, wat een goede vraag, zeg nou wat is nieuw. Luister naar mijn antwoord. Ik heb een bril, ging naar de opticien, maar daar hadden ze geen werk. Ik ben niet lang, wilde kabouter worden, maar ik ben net geen werk. Afgestudeerd en werkloos, ja, maar dat klinkt weer zo erg. Ik ben gewoon zang. en gaat op brain en merg. Ook al is het heel veel jeu, kijk je het op sec. Maar als een gas doorbreekt, dan houdt iedereen zijn plek. En terecht, maar als er iemand uit een eigen land opstept, dan wordt hij toch weer gebrekt. En dat is echt, maar gaat het nooit weg. Weg genoeg wakker, woorden blijven kleven als een plakker. Want voor kakkers ben ik b-boy en voor b-boys weer een kakker. In de vreemde eten, terwijl ik zeker breed in tegen was. in ballen bralde altijd, jij was zeker dat je neger was. Het is malle shit, niet altijd je hebt. alles is tussen het wal en het schip. Als ik vooral weer rip, dan is alles stil. Dus chill, en jinx jezelf niet te veel, want wat het is, dat maakt niet uit. Ik ben mij en dat is real. real. Het maakt niet uit of het rechts of het links is Want dit is dus precies wat een jinx is Bepaal zelf of het iets of het niks is Maar dit is dus precies wat een jinx is Het maakt niet uit of het rechts of het links is Want dit is dus precies wat een jinx is Bepaal zelf of het iets of het niks is Maar dit is dus precies wat is